Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste zorgverzekeraar heeft zijn premie voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW ga je straks 137,50 euro betalen voor een basispakket. Dat is bijna 10 euro meer dan nu. Voor DSW is het de grootste stijging ooit... en de verwachting is dat andere zorgverzekeraars ook flink de hoogte inschieten met hun premies. Dat komt door gestegen loonkosten en energierekeningen. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen, schrijft NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover van het Nederlandse leger is kwijtgeraakt. En deze artiest ken je van dit nummer. I'm Another You van Mr. Props. Hij eist 10 miljoen euro van platenmaatschappij Sony. Die zou jarenlang royalties hebben achtergehouden, zegt Props. Royalty is een deel van het totale bedrag dat verdiend wordt op een plaat. Die is altijd bedoeld voor de artiest. Props zegt dat Sony geen duidelijkheid kon geven over de boekhouding... en daarom sleept hij de muziekgigant voor de rechter. En je staat er misschien niet bij stil vandaag op Nationale Koffiedag... maar je kopje koffie betekent vaak een aanslag op het milieu. Door de ontbossing voor koffieplantages en het gebruik van bestrijdingsmiddelen... Het is tijd voor verandering, vindt de Nederlandse start-up Northern Wonder. Tijd voor duurzame koffie gemaakt zonder koffiebonen. Een aantal graansoorten, eh, de lupineboon, kikkerert, eh, blauwe bes zit erin, rogge, gerst. en Een mix van eh, allerlei niet-tropische grondstoffen. Ja, en waar smaakt dat dan naar? Je zou kunnen zeggen dat het ons heel goed gelukt is om best vieze koffie te maken. dus we, zijn, we gaan door, we zijn de komende vijf of tien tien jaar werken wij door aan, het steeds koffieachtiger maken van ons product. Is dit al die hele lekkere speciale koffie? Eh, work in progress, zou ik dan zeggen. Je krijgt het weer nog opnieuw een herfstige dag met af en toe opklaringen... maar vooral veel regen, wind en af en toe zelfs onweer. Het wordt niet warmer dan 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Als je naar het hele land kijkt, is het zelfs de drukste ochtendspits van het jaar. Wat in de regio opvalt is om te beginnen de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein is een spoedreparatie bezig aan de vangrail. Daar was namelijk een ongeluk gebeurd vanmorgen. Momenteel drie kwartier vertraging vanaf Zaanstad. Verder de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want bij knooppunt Rottepolderplein gebeurde ook een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht... Hou rekening met anderhalf uur vertraging. Tot slot ook nog de N247 vanuit Horen naar Za'Amsterdam.